Volgens de brandweer is de rook giftig omdat er veel chemische stoffen bij vrijkomen. Correspondent Wouter Zwart over de plek van de brand. Ja, dat is een eh, industrieterrein in de wijk Rotenburgsoord in Hamburg. Dat ligt een beetje ten oosten van het centrum. Daar staan uh, opslagloodsen en daar is afgelopen nacht rond eh, half vijf brand uitgebroken. Die brand is inmiddels ja, opgeschaald tot extreem groot en gevaarlijk. Er zouden om de zoveel tijd ook explosies zijn. De brand heeft ook gevolgen voor het openbaar vervoer in Hamburg. Daar staan nu veel treinen en metro stil. De paus heeft in zijn paastoespraak weer stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Hij roept op tot steun voor het Oekraïense volk, vertelt correspondent Andrea Vrede. Hij vroeg vrede voor Oekraïne en vrede ook voor eh, de mensen van het Russische volk. En dat de internationale gemeenschap zich meer moet inspannen om een einde te maken aan deze oorlog. En toen volgde er helaas een waslijst. En die wordt ieder jaar steeds langer van landen waar conflicten of ellende is. Zo'n 100.000 mensen waren erbij op het eh, Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Daar sprak de paus ook het Urbi et Orbi weer uit. En dat is zijn zegen voor de stad en de wereld. De politie maakt zich grote zorgen over een Duitse vrouw op Tessel. Zij is sinds gisteren vermist toen ze vertrok vanaf een camping. En volgens de politie zei de vrouw dat ze haar hond ging uitlaten... maar ze had geen hond bij zich toen ze wegging. De kustwacht en een team van gespecialiseerde veteranen helpen nu mee met het zoeken op het eiland. En dan nog even naar Brabant, want heb jij toevallig een Lucky Day lot gekocht bij de Primera in Rosmalen? Ja, zoek dan vooral nog even je laadjes door, want er is iemand die dik 1,3 miljoen euro heeft gewonnen en zich nog niet heeft gemeld. Lucky Day heeft elke dag een trekking waarbij je uit 80 getallen 10 getallen moet kiezen. En deze speler had toevallig alle 10 de getallen goed. Krijg je nog het weer. Vanmiddag breekt wat vaker de zon door. Morgen eerst droog, smiddags wat bewolkter en er komt dan ook regen aan.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 I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole wide world. call me baby, treat me like a lady. All that I can say is all of the good.